Soulman van Ramsey Lewis. Dames en heren, gaan we eruit. Dit was eh, de vernieuwjaren van deze 19e mei. Ehm, en eh, dat betekent dat we de volgende week weer zijn. Om dezelfde tijd. Weer met weer een andere gast. En weer andere mooie vinylplaten. Natuurlijk. Hartelijk dank aan onze zes luisteraars voor het luisteren. En eh, wij gaan nu naar Café 7. even de evaluatiegesprekken voeren. En voor de rest nou ja. Gaan we op naar het nieuws van 4 uur? Ja, 4 <laughs> Dank aan technicus Maurice Mulder. Dames en heren. En, eh, dit was en, onze gast, hè? En onze gast Raymond Bos. Raymond, bedankt voor je lange reis hierheen. Graag gedaan. Oké. Okay, volgende ziens. keer bij jou? Ja, volgende nou, keer bij jou. Lijkt me goed. <laughs> je hoort dat ik ben er emotioneel van geworden. <laughs> ja, ik merk het helemaal. Oh, oh, oh. Zo'n vraag had je nooit verwacht. Dat kan ik begrijpen. Nee. Nee, maar het lijkt me een goed idee.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 De regering in Thailand heeft ook in andere delen van het land een avondklok ingesteld. Voor Bangkok was het verbod al aangekondigd, maar het geldt nu ook voor 21 provincies. Een woordvoerder van de regering zegt dat het een zorgelijke nacht wordt. In het centrum van Bangkok bestormden militairen vanochtend met behulp van panzervoertuigen het kamp van de anti-regeringsbetogers. Daarbij kwamen zeker vijf mensen om het leven. Een aantal leiders van de roodhemden gaf zich over om meer bloedvergieten te voorkomen. Daarna braken rellen uit en er zijn berichten over plunderingen. En gebouwen zijn in brand gestoken. De regering censureert sinds vanmiddag de berichtgeving op televisie. De grootste vakbond van tram- en buspersoneel in Rotterdam vindt dat er nog steeds te weinig wordt gedaan tegen geweld in het openbaar vervoer. De bond van onafhankelijk RET-personeel eist dat de directie, de gemeente en de politieke partijen op korte termijn meer maatregelen nemen. Aanleiding is de mishandeling en bedreiging zondag van RET-personeel. Dat gebeurde toen een groep jongeren weigerde te betalen. Volgens de bond zijn er in 2009 veel toezeggingen gedaan, maar is er weinig van terechtgekomen. De RET en de gemeente bestrijden dat, ze zeggen dat er minder incidenten zijn, maar wel met meer geweld. De Belgische bischoppen stellen regels op om seksueel misbruik in de kerk te voorkomen. Ze hebben dat met de paus afgesproken tijdens een bezoek van twee weken geleden aan het Vaticaan. Zo zullen pastorale werkers beter begeleid worden en worden de selectiecriteria voor priesters aangescherpt. De Rooms-Katholieke Kerk in België is net als in Amerika, Duitsland en Nederland in opspraak geraakt door seksueel misbruik van kinderen. Onlangs moest de bisschop van Brugge ontslag nemen en veel Rooms-Katholieken hebben daardoor het vertrouwen in de kerk verloren.